Eh, overdag droog met aardig wat zon. Het wordt 17 graden in het noordwesten en raden in de rest van het land. Aan het eind van de dag in het zuiden kans op onweer. Dit was het hoort. Dit is John Souhoka van de ANWB.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 Pieter van Vollenhoven, die vandaag 73 jaar wordt, zal zich in Veenendaal bij het gezelschap voegen. Hij is slechterbeen door een ontsteking aan zijn knie. Prinses Anita, de vrouw van prins Pieter Christian, is er niet bij vanwege een longontsteking. Het is voor het eerst sinds het ski-ongeluk van Prins Frizo op 17 februari dat de koninklijke familie samen in het openbaar is. Bij dat ongeluk raakte Frizo in een diepe coma. Zijn vrouw, prinses Mabel, zal er vandaag ook niet bij zijn. De nacht voor Koninginnedag in Utrecht en Den Haag is voor zover bekend goed verlopen. In Utrecht begon gisteravond de vrijmarkt. Meer dan 100.000 mensen liepen langs kraampjes en kleedjes met oude spullen. Vanwege de drukte werd het Domplein enige tijd afgesloten. In Den Haag was het met 175.000 mensen druk bij het Life Live festival. Op de Grote Markt en het Plein waren de toegangswegen een tijd afgesloten. De politie heeft een inval gedaan in een woning in Zoetermeer, mogelijk in verband met de dodelijke overval op een Haagse juwelier. De voordeur van het huis werd door een arrestatieteam opengebroken. De gezochte verdachte werd niet gevonden. De politie wil niet bevestigen dat de inval te maken had met de overval. De juwelier werd doodgeschoten bij een overval door twee mannen. Bokser Don Diego Poeder is onderscheiden met de Vaas Wilkesprijs. De voormalige wereldkampioen sloot in het topsportcentrum in Rotterdam zijn bokscarrière af met een wedstrijd tegen de Rus Peretjatko, die hij won. 40-jarige John Diego Poeder stond al een aantal jaren niet meer in de ring en was speciaal voor zijn afscheidswedstrijd weer een training gegaan. Het weer, het wordt vandaag droog met aardig wat zon. Middagtemperatuur rond 17 graden in het noordwesten en ruim 20 graden in de rest van het land. Aan het eind van de dag in het zuiden kans op onweer. Dit was het.